De rechter noemt de bezuinigingen van ruim 500 miljoen euro op de specialistentarieven niet onmiskenbaar onrechtmatig. Wel heeft de rechter kritiek op het financieringssysteem bij specialisten... en is er twijfel over de bedragen die Klink hanteert. Volgens de Orde van Medisch Specialisten komt door de korting... continuïteit van de zorg dan in gevaar. In Luik wordt gevreesd voor de levens van vijf mensen... die zijn bedolven onder het puin van een appartementencomplex. Vannacht stortte het gebouw in door een zware explosie... vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Na het ongeluk kon de brandweer met de vijf praten... maar het contact ging verloren toen ook de gevel van het gebouw het begaf. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Aandeelhouders valt weinig te verwijten bij het ontstaan van de kredietcrisis. Dat zei ex-directeur De Vries van de Vereniging van Effectenbezitters tegen de commissie De Wit. Volgens De Vries hebben de aandeelhouders juist vooral de rekening betaald. Hij zei verder dat in Nederland aandeelhouders relatief weinig macht hebben. De Vries zette vraagtekens bij het bonusbeleid van de banken. De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, steunt het bankenplan van president Obama. Hij is het met Obama eens dat een bank in de toekomst niet zo groot mag zijn... dat een faillissement de hele financiële sector in gevaar brengt. In de Wall Street Journal benadrukt Trichet dat de maatregelen wereldwijd ingevoerd zouden moeten worden. Eerder sprak minister Bos al steun uit voor Obama's bankenplan. Op de Australian Open heeft Roger Federer zich geplaatst voor de halve finale. De Zwitserse eh, nummer 1 van de plaatsingslijst versloeg in Melbourne de Rus Davidenko in vier sets.